2 uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer is onverwachts overleden. Keizer leidde de partij van 2014 tot zijn aftreden in 2017. Hij stapte op nadat hij in opspraak was geraakt door de aankoop van een crematiebedrijf. Keizer was sinds begin jaren 80 actief voor de VVD... en daarnaast ondernemer in onder meer de taxibranche... Premier Rutte zegt dat hij door het overlijden een goede vriend verliest. Volgens huidig partijvoorzitter Van der Wal is de VVD onder Keizer moderner geworden. Henry Keizer was 58 jaar. Amerika en Noord-Korea hebben de afgelopen dag in Stockholm gesproken over het nucleaire programma van Pyongyang. De twee landen verschillen van mening over de uitkomst. Volgens Noord-Korea zijn de gesprekken afgebroken omdat de VS niet zou hebben ingebracht bij de onderhandelingen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het over goede gesprekken... en wil binnenkort verder praten. De onderhandelingen tussen de twee landen lagen zo goed als stil... sinds de mislukte top in februari in Vietnam. Bij nieuwe protesten in Bagdad zijn afgelopen dag zeker 14 doden gevallen. Eerder op de dag werd het uitgaansverbod opgeheven... maar daarna was het opnieuw onrustig. Sinds dinsdag zijn bij de onlusten al meer dan 100 mensen om het leven gekomen... Irak is in de ban van grote anti-regeringsprotesten... waartegen ordentroepen hard optreden. Vooral jongeren gaan de straat op om te demonstreren tegen de werkloosheid... corruptie en het gebrek aan sociale voorzieningen. Sifan Hassan heeft altijd schoon gelopen... zei ze na het goud op de 1500 meter op de WK Atletiek in Qatar. Deze week werd bekend dat haar coach voor vier jaar is geschorst... vanwege een dopingzaak. Eerder won Hassan op de WK Atletiek de 10.000 meter... Het is voor het eerst dat een atlete op een WK deze beide afstanden wint. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Overdag gaat het regenen, alleen in het noorden blijft het droog. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 But my drink is almost out and I'm about to pour another. Just let it out. Tonight has just begun, we on alert. level now. If I get too fucked up, promise you'll hold me down. Yeah, this that shit you can't deny. This that shit you feel inside. Let's go to turn this bitch into the Ignite Radio, the biggest club beats from around the world. to the people do the struggle every day. beats. wanna Mixmarathon, Mix Marathon, Mix Marathon, Mix Marathon, Mix Marathon, Mix Marathon, Mix Marathon, Mix Marathon.